René van Brakel met het NOS-journaal. Steve Jobs is gestopt als topman van Apple. Dat schrijft hij in een persverklaring. De 55-jarige Jobs kampt al lang met problemen met zijn gezondheid. Hij schrijft dat hij niet meer in staat is zijn taken uit te voeren. Daarom stopt hij noodgedwongen met zijn werk. Hij heeft Tim Cook voorgedragen als een opvolger. Cook heeft al de dagelijkse leiding in handen... omdat Jobs in januari met ziekteverlof ging. Steve Jobs wil wel aan Apple verbonden blijven als voorzitter van de Raad van Bestuur. Jobs was midden jaren 70 een van de oprichters van Apple, maar moest tien jaar later na een ruzie vertrekken. In 1996 keerde hij terug en maakte van Apple een van Amerika's grootste bedrijven. Steve Jobs wordt gezien als de drijvende kracht achter de successen als de iPod en de iPhone. De opstandelingen in Libië hebben de afgelopen dagen hulp gekregen van grondtroepen van enkele NAVO-landen. Dat heeft een functionaris van de NAVO tegen CNN gezegd. Volgens het mandaat van de Verenigde Naties voor de missie in Libië mochten er geen buitenlandse grondtroepen worden ingezet. De opstandelingen wilden ook geen steun van NAVO-militairen op de grond. Maar volgens de functionaris hebben commando's uit onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië wel geholpen met het trainen van opstandelingen en met advies en inlichtingen. Dat zou vooral in de laatste dagen zijn gebeurd toen de opstandelingen snel optrokken naar Tripoli. De directeur van het Tilburgse poppodium 013 blijkt om het leven te zijn gekomen in een woestijn in Californië. Volgens de lokale politie waren de 44-jarige Guus van Hoven en zijn 38-jarige vriendin vastkomen te zitten met hun auto en zijn ze waarschijnlijk overleden aan uitdroging. Ze waren in het Nationaal Woestijnpark in een auto en zandweg ingereden waar alleen terreinwagens kunnen rijden. Gisteren werd bekend dat Van Hoven op vakantie was overleden. Alle concerten in 013 zijn om die reden de hele week afgelast. Het weer droog en lokaal mist met een graad of 12.